Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een aanslag in strijders van de terreurbeweging zouden in het hotel zitten. De politie zegt dat er een vuurgevecht gaande is. Vorig jaar was hetzelfde hotel ook al doelwit van een aanslag. Toen vielen er 15 doden. En vorige week vielen in Mogadishu 350 doden bij een aanslag op een druk kruispunt. Daar ontplofte een vrachtwagen vol explosieven. In Harlingen wordt rond een feest van de Hells Angels een grote verkeerscontrole gehouden. Er wordt aan meegedaan door de politie, de belastingdienst, de marechaussee en de douane. Openstaande boetes en belastingsschulden worden geïnd... en mensen die nog een gevangenisstraf hebben staan worden opgepakt. Een prominent lid van de Harlingse Hells Angels is aangehouden. Het is de sergeant, sergeant at Arms, die verantwoordelijk is voor de discipline in de afdeling. Hij had de politie beledigd. Oud-president Obama is opgeroepen als jurylid bij een rechtszaak, melden Amerikaanse media. Hij moet zich volgende maand melden bij de rechtbank in de staat Illinois. Waar de rechtszaak over gaat is niet bekendgemaakt. Obama is tegenwoordig gewoon burger en kan zoals alle Amerikanen worden opgeroepen om te oordelen bij een rechtszaak. In principe mag hij niet weigeren, tenzij hij kan aantonen dat hij het te druk heeft vanwege zijn werk. Tennister Kiki Bertens heeft met haar Zweedse dubbelpartner Johanna Larsson verrassend de finale bereikt van de WTA-finals, het officieuze wereldkampioenschap. Ze versloegen in Singapore de Russische titelverdedigers Makarova en Vesnina, die als tweede geplaatst waren. Bertens is de eerste Nederlandse finalist in de WTA-finals sinds Manon Bollegraf in 2000. Het weer, de wind trekt flink aan, op de Wadden wordt het zelfs stormachtig. Morgenochtend waait het nog stevig. Verder een enkele bui, maar ook zon en het wordt ongeveer 12 graden.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 Dat hebben jullie natuurlijk al, al, mogen horen. Om de maand doen we even een wat, wat relaxtere versie van de uitzending. We gaan wat meer remixes erbij pakken van de hits van de Euro Breakdown. Dus we houden het lekker divers. We houden lekker scherp maar pittig. Lekker. <laughs> hm, topper. Moeten we wel een naampje voor bedenken voor deze speciale uitzending. Ja, de, ja we hebben natuurlijk al de Euro Breakdown hebben we al. Ja, de Euro Special. Ik weet niet of dat wat is. Of moeten we daar gewoon nog even over nadenken? Maar nou, we moeten er even over nadenken. Ik vind het niks. Nou wat je nu zegt. Ja, nou ja, dankjewel. <laughs> Ah, oh, oh, nodig je hem uit in de studio. Hè? Wil je hem zo graag erbij hebben? Het nou begint goed, hè? Heerlijk, heerlijk. hey, eh, we zijn in het weekend aanbeland. Wat heb jij gedaan dit weekend? Dit weekend? Ja, wat heb jij tot nu toe gedaan? Nog niks? Nog niks. Nee, ik heb het huis opgeruimd, Van mijn te komen thuis. Dus, uh... dat, eh, dat vette feest waar jij bent geweest, dat, dat mogen ze niet weten. Wat? Dat, dat dikke feest wat jij hebt gehouden thuis, dat, daar mogen ze niks van weten. Nee, dat is allemaal geheim. Nou, ja, ja, ja. ja. Waarom was ik niet uitgenodigd? Ja, omdat er eigenlijk helemaal geen feest is geweest. Nou, ja, <laughs> oké. Spijt me. niet. Dan niet. Je mag wel een keertje langskomen voor een bak koffie, Mike. Nou, vooruit. Later gaan we het erover hebben. We gaan eerst luisteren naar Chris Brown met Questions. How je with? From the moment you was dancing in the party, pushing out on me, giving everything, you're giving everything tonight. And if you thought you could get away from me, and get away from me, girl, just take your time. Girl, I got a question for Can I get an answer? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Girl, I got a question for Can I get an answer? Cause I'm dangerous. That boom boom sound like angel dust. Girl, let me hold ya. Put me ting all around ya. Make me feel like I own ya. Kill it boom like a warrior. Hit the boom like. Girl, I got a question for ya. Can I get an answer? need something up to calm me down, help me out.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 She push it back at me, apply the pressure properly. And she say me at the base. Plus she want fi have sex on yes. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. come on now. vond het wel een goeie. Ik vond het echt een lekker nummer. Jij was wel een beetje klaar met standaard Ed Sheeran. ja, ik vind dat eh, het een beetje overdraaid is op de radio. Dus ik ben er wel even klaar mee. Ja? Oké. Maar dit vond ik een, eh, zeker een opfrisser. Nou, dus we, gaan, eh, we gaan zo nog... We gaan natuurlijk nog wel wat, wat, wat hits vanuit de Dan gaan we draaien. Maar we gaan het vooral een beetje focussen op de remixes daarvan. Ja, dus precies. Dus gaan we naar kijken. We hadden net ook de, de remix van Ping natuurlijk. Ja, dat vond ik ook een De Chesto remix. Dus... We hebben net afgesproken dat we eens in de vier weken... daar zijn wij in overeenstemming gekomen dat we gewoon even de, een, een Euro mix doen. Dus dat we dan eh, alle platen geremixed en wel bij elkaar gaan zoeken. Nou, dan gaan we de lijstje aanstellen. Dankjewel, dankjewel. <laughs> ik, ik leef van complimentjes. Dat, is dat eh, zo? Ja, nou, lekker zeker. bezig. Ja, ja dus <laughs> top. Hey, maar uh, Ed Sheeran, eh, eh, er is wat mee gebeurd. Dat heb jij me net verteld. En daar ga je me nu ook denk ik wel wat over vertellen. Daar ga ik je nu wat over vertellen. Want luister dan, hij is dus van zijn fiets afgevallen. Ah, lul. Dat heb ik toen op het nieuws gehoord. En nu blijkt dus dat hij een aantal concerten gaat cancelen. Cancelen? Ja, ik weet niet precies wat, wat er verder is gebeurd. Maar hij laat dus weten dat hij met, tot en met 10 november geen concerten meer gaat doen. In het kader van zijn Divide Tour. Na vervolgbezoek aan mijn artsen is bevestigd dat ik mijn shows in Singapore wel weer kan doen. Zegt hij. In Osaka, Tokio, Manila. Die worden verschoven naar april 2018. De concerten in Taipei, Seoul, Hongkong en Jakarta moeten helaas worden geschrapt. Heel jammer. Omdat het gewoon onmogelijk is om dit door te schuiven. Laat hij weten in een verklaring. Heel jammer. Hij baalt er ook heel erg van dat hij het niet kan inhalen. En hij gaat zo snel mogelijk weer eh, naar de Aziatische landen. Oké. En eh, is er ook al iets bekend over eventueel een vergoeding voor de mensen die kaarten hebben gekocht? Of eh, is dat nog niet... Dat is nog niet duidelijk. Zal ik mhm. even op terugkomen. Dat is nog niet ter sprake gekomen. Ah, nou, ik, ik, ken niemand die naar het concert in, in Hongkong gaat of zo. Of naar, nou ja, nee, maar misschien dat er wat over, over bekend was. Je, je, weet het niet. Je weet het niet. Ik kom erop terug. Je komt erop terug? Ja. Oké. Nou ja, ik, ik word, er, word er helemaal gelukkig van. <laughs> we gaan weer eh, even wat plaatje verdraaien. We gaan in de tussentijd gaan we weer eh, wat, uh, wat remix voor jullie opzoeken. En dan, dan komen we zo weer bij jullie terug. Ik denk dat we dan het beste kunnen beginnen met een remix. nu we toch in die stijl zitten. Een remix? Een remix. Rie, rie, rie, Ken je deze nog, nog, nog, nog? Sorry, toch? <laughs> De echte remix. Reggae Lenton, CNCO, Little Mix. We komen zo weer bij jullie terug. Meer Euro Breakdown. Dankjewel. Boy, I can see The way you dance and move that body. I know it's crazy, but I feel like you could be the one that I've been chasing in my dreams. Boy, I can see you're looking at me like you want it. But usually I'm like whatever, but tonight the way you're moving got me I'm mind. It started when I looked in her eyes. I got close and I'm like, Just had to dance with you now. See, there's nobody in it that comes close to you, no. Your hands are on my waist, my lips you wanna taste. Come move it, then move it, then move it, then. Our bodies on fire, we are full of desire. If you feel what I feel, throw your hands up higher. And to all the ladies all around the world, go ahead and move it, then move it, then move it. It started when I looked in her eyes, I got close and I'm like, bailemos, eh. La noche está para un reggaeton lento que no se bailan hace tiempo. Solo miré, me gustó, me pegué, invité, bailemos. Eh, se sin un reggaeton lento. Just get a little closer, baby, let go. Do you know I like it when you take it to the floor? I know you like this reggaeton lento. This ain't stopping, baby, till I say so. Come get and get some more life. Oh, boy, I wish that this could last forever. Cause every second by your side is heaven. Oh, come give me that, give me that boom, boom, boom, boom. I tell you, baby, you, baby, you give me hot. Love me, make me sick, make me sick, you my doctor. Don't you know you're La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo. It started when I looked in her eyes, I got close and I'm like, bailemos, eh. Then now we reggaeton lento. another day, another breath. Another breath. Been chasing dreams, but I never slept. I never slept. I got a new attitude and a lease on life is a piece of mind. Seeking a find I can sleep when I die. Want a piece of the pie, got the keys to the ride and shit. I'm straight. I'm on my way. I'm on my way. Get up my way. I'm running late. What can I say? I heard you die twice. Once when they bury you in the grave And the second time is the last time that somebody mentions your name So when I leave here on this earth did I take more than I gave? Did I look out for the people? Or did I do it all for fame? Legend is Exodus, searching for euphoria. Trudging through the mud to find the too many times erover te zeggen? Wat valt daarover te zeggen? Het is allemaal weer hartstikke gezellig hier. Ik vind het super gezellig. Ik lach alleen maar met jou. Nou, ik ben zo blij. Ik ben echt tot tranen geroerd. <laughs> We hebben net serieus even, even, even wat remakes voor jullie opgezocht. En er zitten echt, echt een paar lekkere plaatsen. Echt knallers tussen. Er zitten echt, ik, daar, daar, gaan, daar gaan we zo even eh, meer eh, over, eh, over bijpakken. We gaan eerst even kijken, want als ik zeg Jay-Z, wat zeg jij dan? Waar, waar, ken je hem van? Ja, als rapper zijnde. Rapper zijnde en wat nog meer? Ja, uh, dan vraag je me wat, dat is het. Ik man, eh, man, ah. man, van Beyoncé, producer ja. van, van, van, van, vele platen. Ja. Ik ben altijd verward dat hij nou met Rihanna gaat of eh, wie is het? Nou eh? Hij, ja, hij, hij is platenbaas van Rihanna, om het zo te zeggen. Ah, hij heeft ook het nummer Umbrella heeft voor haar gemaakt toen. Ehm, oké. dus Umbrella, Ella, Ella, E, E, E, <laughs> die. Waarom ga je niet zelf muziek maken? Nou, dat wil ik de beste mensen van Nederland niet <laughs> aandoen eh, en omstreken. Ik denk eh, dat... Eh, ik, nee, nee, nee, nee. nee. <laughs> Ik heb wel gesolliciteerd laatst weer voor luchtalarm iedere maandag. Om, <laughs> iedere eerste maandag om 12 uur. Zelfs daar wouden ze me niet hebben, dus dat zegt al genoeg. Dus ja, nou ja. Jay-Z eh, is, is, zeer bekend. Heeft eh, meerdere dingen op zijn naam staan. Eh, blijkt dus dat Jay-Z nu is aangeklaagd door Iconics Brand Group... rond het gebruik van het logo voor label Rock Nation. Iconics Brand Group kocht het eh, Rock Nation handelsmerk voor 170 miljoen dollar. En heeft alle rechten om het logo te gebruiken. Toch is Rock Nation terug te vinden op de officiële merchandising van de Major League Baseball. En de licentie is niet door de Iconics afgegeven. In van de rechtszaak is een schadevergoeding van 10 miljoen euro geëist. Nou, dat, dat geld dat heeft hij wel. Ja, dat is eh, volgens mij eh, zakgeld voor die man. Maar blijft 10 miljoen hè. Ja, ja, 10 miljoen. Het is voor mij geen zakgeld. Nee, maar ja, als jij 5 euro verliest, vind je het ook... Eh, dat vind ik het verschrikkelijk. Ja, dat bedoel ik. vind ik 5 euro, joh, echt, daar kan ik een week voor eten. <laughs> echt waar. Zo erg is het hier in Nederland. Hè. Maar ja, blijkt dat Jay-Z zich in ieder geval eh, buiten discussie eh, wil, wil houden. Hij wil niet verward worden met het bedrijf. en laat weten dat hij ja, het bedrijf Rock Nation... in ieder geval dat hij en het bedrijf Rock Nation dus twee verschillende entiteiten zijn. Is het verstandig? Ja is het, eh, ja, aan de ene kant zou ik me er wel in gaan mengen. Het gaat toch om jouw geld. Ja, daarom. Maar ja, ik, ik denk dat, dat die rechtszaak dan, of dat die rechtszaak dan gewoon vervalt. Als hij er niks mee te maken heeft. Ja, ja dat, dat, dat, dat zeker wel. Dat denk ik ook wel. Maar ja, het gaat toch om 10 millies, vriend. <laughs> Echt 10 wel. Je weet zelf. Echt. Nou ja, ja, ja. Als, als, ik, zeg ik, als ik die bedragen hoor, jongen, maar het is ook eh, vorige keer eh, die, die hele dure breidstaart waar we toen over hadden. inderdaad. Van wie was dat? Eh, dat was van eh, Gucci Mane. Gucci Mane. Eh, dat, was, zijn, dat was wel echt, echt ziek. Ziek, ziek, ziek, ziek, ziek. Maar ja, daarover straks meer. We gaan een lekkere remix track en wat er nog niet erbij pakken. En hij staat deze week op nummer 2 in de Euro Breakdown. Maar ja, onder het mom van het programma Fris houden... hebben we een iets andere versie opgedoken. I'm trying to be in there. The Brooks remix from Dust Till Dawn. Just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? Could you not? shut like a jacket, so do yours. Yeah. We will roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through? All of the windows inside this room. Cause I wanna touch you, baby. I wanna feel you too. I wanna see the sunrise, and your sins just me and you. Lying here piece in your body, and I have been silent for too long. too much and I hate it. I'm so used to being in the wrong. I'm tired of giving. Loving never gave me a home. So I sit here in the silence. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I found peace in your vibes show me there's no point in trying. I found peace in your vibes. Can show me there's no point in trying. I found peace in your vibe, and I've been silent for too long. Wat, uh, waar we het over hebben? Ja, over Marshmallow wil ik het hebben. Ja, dat was ik ook van plan. Nou. Leidt me helemaal af, die jongen. Nou, dat is niet waar. Echt, ik, ik ben helemaal... kan er niet meer tegen. Nou. <laughs> nee, nee. Ja, we zouden het nog even over, eh, inderdaad over, over eh, iemand gaan hebben. Want ja, Marshmallow hoorde je net de Chesto remix van. En staat op plek 7 in de Euro Breakdown. Nou, netjes. En we hebben net... dat, wat, ja, wat, wat vond jij er zelf van, van de plaat? Ik vond die remix, het, het originele plaat, eh, vond ik echt heerlijk. Ja. Ik, eh, ik geniet wel van Marshmallows en nummertjes. En eh, ja, gewoon, ik vind deze remix vind ik ook echt top. Ik, ik heb ervan genoten samen met jou. Dus, Nou, netjes. Nou, ik ben blij dat jij samen met mij daarvan geniet. <laughs> Niet op de verkeerde manier. Oké. Eh, eh, in, eh, in ander nieuws, vertel, wat, wat, er is wat met Marshmallow gaande. Ja, nou ja hij heeft nu dus een nieuwe plaat uitgebracht samen met Selena Gomez, die heet Wolves. En nu is dus de vraag, wie is Marshmallow nou eigenlijk? Weet jij het? Nou, ik heb een stukje van zijn biografie erbij gepakt, maar dat is ook alweer een paar <laughs> weken geleden, dus nou. you, you can tell me. Nou, er gaan dus geruchten rond dat het Chesto zou zijn, omdat hij bij bij een van de festival heeft hij dus... Eh, heeft Chesto daar gedraaid. Onder mom van Marshmallow. En toen had hij het masker afgedaan. Toen was Chesto eronder. Maar dat is, iedereen denkt dus dat het een grapje is. En anderen denken dat het misschien Martin Garrix is. Die er wat extra's bij doet. Hm. Maar waarschijnlijker is het dat het de producer.com is. Want die, eh, hij heet eigenlijk Chris Comstock. En hij is op dezelfde dag jarig. Heeft dus hetzelfde management. En heeft dezelfde tattoo op dezelfde plek. Dus het is een beetje duidelijk dat het waarschijnlijk eh, Chris Comstock is. Oftewel dat Nou ja. ja. ja? Oké, maar dat is een beetje hetzelfde verhaal als uh, God, eh, de, de Heb jij Top Gear wel eens gezien? Ja. ja? Dat het toen toch de, de, de, de, de stick Hadden ze die, al die auto's testen voor ze. Ja, ja, ja. Nou, dat bleek, dat was uiteindelijk was dat Schumacher. Dat was Michael Schumacher die op een gegeven moment dan onder de helm van de stick zat. Oh, dat wist ik helemaal ja, niet. Ja, nee, serieus. <laughs> Dat was Michael Schumacher, ja. <laughs> ja. Super die, heeft, uh, die, heeft, die, eh, die heeft dat een eh, flink aantal keer heeft hij dat gedaan. Dus, uh, hey, wij hebben net ook een, een, een, een vraag gekregen. ja. Dan moet ik hem ook eh, weer helemaal van opzoeken. Oh nee, ja, daar. Die was, was Ja, ja, ja, daar is hij. We hebben een request gekregen. En van wie hebben we die request gekregen? Van Iboya Wasink. Iboya Wassink. Iboya Wasink, Misschien ken je haar. Misschien ken ik haar. Nou ja, dat zou wel kunnen. Het zou wel kunnen dat ik, eh, dat ik haar ken. Ja, dat kan. Oké. Ja. Nou, voor haar gaan we een plaatje draaien.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 the baby. Spinning in his wedges like he came from Maytag. Rock a wristed on the brown. When I get like this, I can't. picture. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time I hit with I know I get wild, wild. taken. I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu Tang. Throw that ass back, bouquet. Call me and I could get it juice. touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And hey, you know I'ma slaughter like I'm Jason. Uh-uh, Cause you get eso the answer isn't fair, then call on me. zeer, zeer, zeer prettig. Zeer prettig. Ja. Gaan we zo eens even kijken wat eh, de, ja, de, de, de Euromix-lijst uh, nog meer te bieden <laughs> hebt. Eh. gaan we straks in de twee uur gaan we dat doen. we gaan uiteraard zo nog even luisteren naar een, een nieuw, nieuwe, nieuwe plaat die we hebben gevonden. Maar daarover straks meer, want we hebben natuurlijk onder onze luisteraars hebben we een aantal Bruno Mars-fans. Bruno Mars. Ja. Dat zeg je goed. Flink wat Bruno Mars bent. Ik denk dat, eh, een groot gedeelte van mijn eh, familie eh, van, de, van, de, van, de kant van mijn vader wel, wel Bruno Mars fan is. Ja? Ja, dat denk ik wel, ja. Nou, misschien. <laughs> Zou het toch niet zeggen. Hey, goed nieuws, want na Foo Fighters is ook bekend dat Bruno Mars naar Pinkpop toe komt. Hij zal zondag 17 juni 2018 de festival, het festival gaan afsluiten. Dagblad eh, De Limburger maakte dit nieuws vanmorgen bekend. Eerder eh, konden wij al melden dat Bruno een groot concert zal geven in het Londense Hyde Park. En daarmee de Locked Out of Heaven zanger komend jaar nadrukkelijk te gaan kiezen voor het buitenpodium. Dus eh, op 9 en 10 mei van dit jaar is de superster in Nederland verschenen. En eh, ja, toen heeft hij in Ziggo Dome gespeeld. En dat was ook in het kader van zijn 24K Magic World Tour. Zijn eh, de, de, de, de, onze fans daar geweest, eh, dat jij weet? Hmm. Dat hoor ik eigenlijk wel te weten. Ja, dat, dat, dat hoor jij wel te weten, ja. Dat, vind dat dat toch wel... Ja, daar zijn ze wel geweest, volgens mij. Ja. Ja, ja? ja. ja dat weet je heel zeker? Ja. Oké, oké. Okay. Nou, ben benieuwd. Volgens mij waren ze daar heel enthousiast over. Nou, prima. Hey, uh, even terug ook naar het stukje van de Euro Breakdown. Want eh, op eh, ja, nummer 5 deze week en ook vorige week stond uh, Dua Lipa natuurlijk. Heeft zeven weken op nummer 1 gestaan in de Euro Breakdown. Ehm, en we hebben ook van haar hebben wij een remix gevonden. En dat is dan ja, ook wel de Alice in Wonderland remix noemen ze die. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. me calling cause you're drunk and alone. Two, don't let him in, you act to kick him out again. Three, don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. I keep pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. Nowhere to turn, nowhere to turn. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I never I never he doesn't love me, so I tell myself, I tell myself, why do I do I do? One, don't up the phone. You know he's calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. you have to kick him out. them. I got no rules, I count them. De, Euromix, hij doet het gewoon. Heerlijke nummertjes, man. Ja, dit is, eh, dit is prima. Dit is echt, echt goed. Eh. dit, eh, zeg ik, we, we, hebben het er net natuurlijk ook even over gehad... dat we een beetje willen gaan knokken om nog een derde uur erbij te krijgen. Maar de, als dat zover is, dan, dan gaan we jullie uiteraard precies vertellen... wat we daarin willen gaan doen. De plannen liggen al op tafel. Dus... Gaat goed. Misschien nog plannen voor een eindejaarsshow? show ja, dat zeker. Ik wil toch wel einde jaar wat ik wel wil proberen... Eh, om eh, toch ook oud-presentatoren erbij te krijgen... en eh, met één groot feest hier het hok af te sluiten. En dan volgens even verder te gaan. Dat vind ik een hele goeie. Ik, ik ben benieuwd. Officieel mag er geen bier bij, maar... Nou ja, weet je, hè, dat paasje water, hè. Dat doen we daarmee aftoosten. Hey, joh, dat gaat helemaal goed komen. We gaan straks naar het eh, tweede uur toe van de Euro Breakdown. Wat gaan we daar allemaal in doen? We gaan natuurlijk nog meer remixen erbij halen. Van eh, platen uit de Euro Breakdown. Misschien ook wat plaatjes die afwijken. Eh, we gaan ook luisteren weer naar <laughs> MC Falafel. Die, wij, die, die vorige, vorige ja, aflevering door Quinten gedoopt is tot MC Falafel. Ik heb eh, daar wat eh, tien uitzendingen over na moeten denken.